Die actie was volgens de veiligheidsdiensten het werk van Rusland. Meerdere mensen zijn opgepakt en Polen heeft het laatste Russische consulaat in de stad Gdansk gesloten. Correspondent Christian Pauwen. De afgelopen jaren werden al andere locaties gesloten door de, eh, ja, vanwege die oplopende spanningen. Nou, het personeel van dit consulaat moet dus ook het land verlaten. Dat betekent dat straks alleen nog de ambassade in Warschau open is. De Russische ambassade hier. Uh, en ja, de minister benadrukt ook, dit is nog niet alles. Wij kijken ook naar verdere acties om Rusland te straffen voor wat ze hebben gedaan. Want daar twijfelen ze hier hier dus in Polen niet aan. Rusland zegt dat ze nergens mee te maken hebben. Meerdere drones zijn gisteravond, eergisteravond gespot boven een aantal bedrijven in het havengebied van Terneuzen in Zeeland. Ze weten niet precies om hoeveel drones het gaat. Het mag boven de haven worden gevlogen, alleen met toestemming vooraf. Die was er niet. Het is dus niet duidelijk wie de drones bestuurde. Ook meerdere burgers hebben de politie gebeld. In Rotterdam-Noord zijn 100 huizen en een kinderdagverblijf ontruimd vanwege een mogelijk gaslek. In een straat hangt een gaslucht en er komt bruin water naar boven. De mensen worden opgevangen in een supermarkt in de buurt. Er zijn werkzaamheden in de omgeving. Mogelijk dat daar een gasleiding is geraakt. En de huurder van een Utrechtse flat die vol kakkerlakken zit... moet bestrijders toelaten. Dat is de uitkomst van een kort geding. Dat werd aangespannen door de woningcorporatie. De flat in Utrecht wordt al maanden geteisterd door een kakkerlakkenplaag. Verslaggever Matthijs Nieuwenhuis van RTV Utrecht ging er langs. Niet alleen appartementen op dezelfde verdieping als die zwaar vervuilde woning... hebben hebben kakkerlakken ook op andere verdiepingen is het ongedierte gevonden. En ik en een collega waren binnen bij een meneer op de onderste verdieping. En ja, toen we daar keken, toen vonden we ook allerlei kakkerlakken achter de keukenkastjes en onder de koelkast. Volgens de rechter staat vast dat de woning de bron is van de plaag. De bewoner moet daarom binnen drie dagen bestrijders binnenlaten, anders wordt hij zijn huis uitgezet. Het weer, het is herfst, regen en wind. In het westen en noorden af en toe droog, bij 4 tot 7 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is begonnen. In Noord-Holland heb je de meeste vertraging nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. De andere kant op, A4 van Den Haag naar Amsterdam, voorbij Schiphol ook zo'n 10 minuten vertraging. Op de A10, de ring zuid richting Utrecht, doe je er bij de baasjes 10 minuten langer over.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 enough to say That I'm better off without you Is it cool enough to fake? Cause all that I've been breathing is about you Is it wise enough to flow? From the head until my toes But somehow I don't really know All that I've been doing is without you Is it you inside my head? Is it you inside who says that I'll become someone else? And often on my mind keeps saying, This is not what I believe in. This is where it ends. And all in all, my mind's made up that is why it never stops Alone again Alone again Don't break my phone Zandvoort.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 Een losse stroomkabel was de oorzaak van de aanvaring van het vrachtschip met een brug in Baltimore vorig jaar. Door de losse stroomkabel werd het schip onbestuurbaar en botsten het tegen de brug in de haven van de Amerikaanse stad. En in de stad Oita, in het zuiden van Japan, zijn zeker 170 huizen en gebouwen verwoest bij een enorme brand. Viel één dode, de brand verspreidde zich snel door de harde wind, maar hoe die is ontstaan is niet duidelijk.